Zes uur. Jobboot met het NOS-journaal. Ingekomen bij een auto-ongeluk. Twee andere Nederlanders raakten gewond. De vrouwen van 20 en 21 liggen in het ziekenhuis. Een van hen zou er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde gisteren bij de stad Perth. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met de familie van de slachtoffers. Medewerkers van het consulaat in Australië hebben de gewonde vrouwen al in het ziekenhuis bezocht. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn duizenden mensen op de been om te demonstreren tegen het vluchtelingenbeleid van de regering. Premier Orbán werd uitgejouwd toen hij sprak bij de herdenking van de Hongaarse opstand van 1956. Begin deze maand hielden de Hongaren een referendum over het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie. De opkomst was te laag en daardoor was het referendum ongeldig. Premier Orbán wil geen vluchtelingen in zijn land toelaten. Zijn tegenstanders denken daar anders over en herinneren aan de massale vlucht van Hongaren na de bezetting door de Sovjet-Unie 60 jaar geleden. Op een veiling in Londen heeft een roestige sleutel van een kastje op de Titanic ruim 95.000 euro opgebracht. De sleutel was van een 23-jarige steward op het schip. Hij was een van de 1500 opvarenden die omkwamen toen het schip op haar eerste reis in 1912 verging. De steward had de sleutel nog in zijn zak toen zijn lichaam werd gevonden en werd naar zijn zwangere vrouw gestuurd. Het veilinghuis had het voorwerp geschat op ruim 50.000 euro, maar spullen van de Titanic zijn de laatste jaren gewild bij verzamelaars. Voetbal. Feyenoord heeft in de Kuip tegen Ajax zijn eerste puntenverlies geleden. De wedstrijd eindigde in 1-1. De koploper had in de eerste helft moeten scoren, maar twee enorme kansen bleven onbenut. In de 55e minuut kwamen de Rotterdammers op achterstand door een treffer van Casper Dolberg. Uiteindelijk voorkwam Dirk Kuyt dat de thuisploeg niet met lege handen bleef. Hij kopte in de 85e minuut de gelijkmaker. Daardoor blijft het verschil tussen de nummer 1 en 2 vijf punten. Andere uitslagen, NEC Vitesse 1-1 en FC Groningen AZ 2-0. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking. Het blijft wel droog. Later vannacht in het zuiden mogelijk wat regen. Morgen bewolkt en in het zuidoosten regen. Later op de dag overal droog.